Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een Britse trein zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel heeft de politie twee verdachten aangehouden. De lokale krant schrijft dat reizigers willekeurig zouden worden aangevallen. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De trein waarin het gebeurde is stilgezet op een station in de buurt van Cambridge. PVV-leider Wilders bedreigt de democratie met zijn uitspraken over onregelmatigheden bij de verkiezingen. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging spreekt van aantijgingen en zegt dat het verkiezingsproces in de gemeentes met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Ook de kiesraad zegt dat er niets bekend is over fouten. De politie heeft een verdachte getaserd die een conducteur zou hebben bedreigd. Twee treinreizigers veroorzaakten overlast en toen de conducteur hen aansprak... werd die bedreigd met pepperspray. De NS-medewerker sloeg alarm en zette de trein stil op het station naar de Bussum. Buiten het station hebben agenten de verdachte aangehouden. Omdat die zich verzetten werd een taser gebruikt. Een persfotograaf is afgelopen avond belaagd door een boer die probeerde een auto te blussen. Een automobilist was langs een provinciale weg in Brabant gestopt... omdat hij rook uit het voertuig zag komen. Een boer in de buurt schoot de hulp en probeerde met een grondwaterpomp te blussen. Toen een persfotograaf aankwam en verslag wilde doen... werd de boer boos en spoot de fotograaf en zijn apparatuur nat. De persfotograaf gaat aangifte doen. De automobilist raakte niet gewond. Het weer aan de kust, grote kans op buien met ook kans op onweer. Vannacht trekken de buien langs de kust naar het noordoosten. In de rest van het land is het het meest droog. Morgenochtend in het oosten een enkele bui, daarna een tijd droog. Maar in de middag vanuit Zeeland opnieuw buien.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 Don't leave me in doubt Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen Oh, baby, you're the only thing that I really need Baby, that's why jazzy on. I'm that flight that you get on, international.